Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse orkaancentrum heeft een weerwaarschuwing afgegeven voor het Caribisch gebied. Daar heeft storm barrel zich ontwikkeld tot orkaan met windsnelheden tot 120 km per uur. De verwachting is dat de storm nog krachtiger zal worden. Vermoedelijk bereikt Barrel vanavond het Caribisch gebied. De precieze route is nog niet duidelijk, maar ook de eilanden Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten moeten rekening houden met ernstig overlast. Frankrijk gaat vandaag naar de stembus voor een nieuw parlement. Drie weken geleden won de rechtsradicale partij van Marine Le Pen verpletterend de Europese verkiezingen. Meteen daarna besloot president Macron om nieuwe landelijke verkiezingen uit te schrijven. De parlementsverkiezingen verlopen in Frankrijk in twee rondes. Vandaag is de eerste en volgende week is de tweede ronde. Vanochtend is de eerste drie vertrokken. Vanaf vandaag is het mogelijk om te reizen tussen Maastricht, Heerlen, het Duitse Aken en de Belgische stad Luik zonder over te stappen. De trein zou eigenlijk drie weken geleden al gaan rijden, maar onweer veroorzaakte schade op het traject. En bovendien moest het spoor beter worden beschermd tegen mogelijke overstromingen. De drie gaat voorlopig één keer per uur rijden. In de Zuid-Spaanse stad Malaga zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen massatoerisme. Mede daardoor is volgens de organisatie van het protest... nauwelijks mogelijk om aan een huis te komen in de stad. Er zijn meer dan 12.000 recreatiewoningen in Malaga. Alleen Madrid en Barcelona hebben er meer. Het weer. In het oosten van het land trekt de regen vanochtend weg. Elders is het droog en breekt de zon af en toe door.